en heeft daarom een vliegverbod ingesteld voor passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk. Dat gaat zo om 6 uur in en geldt tot 1 januari. Volgens de Britse premier Boris Johnson is de nieuwe virusvariant tot 70% meer besmettelijk. De politie gaat mogelijk actie voeren tijdens Oud en Nieuw, zegt de politievakbond. Vrijdag liepen de CAO-onderhandelingen vast... omdat het kabinet geen extra geld uittrekt voor salarisverhoging. Politiemensen voelen zich in de steek gelaten, zei de bond in Nieuwsuur. De houding van het kabinet is hen een klap in het gezicht. De politiebond wijst erop dat het bedrijfsleven wel steun krijgt. In heel Nederland geldt nu het hoogste coronarisiconiveau. Ook Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland zijn gisteren van ernstig naar zeer ernstig gegaan. Dat gebeurt als er in een week meer dan 250 besmettingen per 100.000 inwoners worden vastgesteld. De oudejaarsconferentie van Joep van het Hek gaat toch door. Nadat hij de conferentie in Carré eerder afzei, ging hij met Vara in gesprek. Gisteravond zei hij in het tv-programma Even tot hier... dat zijn voorstelling op Oudjaarsavond te zien is bij NPO 1. Het wordt volgens de omroep de laatste oudjaarsconferentie van Van Hek. Hij heeft hem dan tien keer gedaan. En Badr Hari heeft bij zijn terugkeer in de boksering zijn beloftes niet waar kunnen maken. Hij verloor tegen de Roemeen Abdek Boui. Hij werd in de derde ronde knock-out geslagen. Het was Hari's eerste partij sinds zijn nederlaag tegen Rico Verhoeven vorig jaar.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 En als ik in je ogen kijk, ogen kijk, dan weten we het allebei, allebei. Als is het sneeuwvlok op het dag valt, dan ben ik, ben ik, ben ik bij jou. Dit de kerst, zo perfect, het lijkt al zo lang geleden.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 Lots of happy little children waiting for sunrise. A stocking full of candy and a big surprise. Look at the happiness in their eyes. They're glad it's Christmas. People caroling into the night. Where the snow is falling, their sleigh bell rides tonight.